Vooral rond de kerstperiode werd veel cocaïne onderschept, zo'n 4000 kilo. Alle drugs kwamen uit Zuid-Amerika. Spoorbeheerder ProRail vindt de plannen van staatssecretaris van Veldhoven niet ambitieus genoeg. Zij wil over ruim 20 jaar tussen negen grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein laten rijden. Als er meer in het spoor wordt geïnvesteerd, kan het al veel eerder, zegt ProRail. Spoorboekloos rijden op de drukste trajecten zou al in 2028 kunnen, maar daar moet de politiek wel meewerken, benadrukt de spoorbeheerder. Voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad van Regeringsleiders... heeft fel uitgehaald naar Britten die radicaal voorstander zijn van een brexit. Na zijn onderhoud met de Ierse premier van Radcar zei Tusk... dat hij zich afvraagt hoe die speciale plaats in de hel eruit ziet... voor degenen die de brexit hebben aangemoedigd. Volgens hem hadden ze geen idee hoe dat zou moeten gebeuren. Tusk denkt dat het nog altijd mogelijk is... om een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te regelen. Gianni Infantino gaat door als voorzitter van het Wereldvoetbalbond FIFA. De bond meldt dat hij zich als enige kandidaat stelde voor de deadline die gisteren afliep. Op 5 juni wordt de 48-jarige Zwitser op het FIFA-congres officieel herkozen. Infantino volgde in 2016 Sepp Blatter op. Daarvoor werkte hij jarenlang bij de Europese voetbalbond UEFA.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 Uh, uh, ja, ja, ja, ja. Zandvoort. Uh, uh, Zandvoortse Ik zie ze staan. Uh. Haha. Kun je het voelen? Kun je het voelen? Luister goed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 discussion. Dance like you got concussion. Oh, put a doll inside a doll. Party like a Russian. Disco seduction.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 answer. Yeah, you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 en een muur draait Tenminste oh, als we zouden toch voor elkaar door het vuur gaan muestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 teaches you to be 是别走。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 There's always another chapter, and the apple shot.